Vijf uur. Waterwalgemoed met het NMS Journaal. De hoofdredacteur van een van de grootste nieuwsites van de Filipijnen... is voor de tweede keer in korte tijd opgepakt. Ze zou financiële regels hebben overtreden. Haar nieuwsite Rappler staat bekend om kritische berichten over president Duterte. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Duterte met de arrestatie van de hoofdredacteur... journalisten in de Filipijnen probeert te intimideren. Nieuw-Zeeland heeft in een nationale herdenking stilgestaan... bij de aanslag op twee moskeeën in Christchurch twee weken geleden. In verschillende steden zijn bijeenkomsten gehouden. De grootste was in Christchurch zelf, met zo'n 20.000 bezoekers. Leden van de moslimgemeenschap blazen de namen voor... van de 50 slachtoffers die werden doodgeschoten. Premier Ardern riep opnieuw op extremisme en racisme te lijf te gaan. Voor de aanslag van twee weken geleden... zit een extreemrechtse Australiër vast... De executie van een gevangene in Texas is op het laatste moment afgeblazen... omdat de man van de staat niet mocht worden begeleid door een boeddhistische monnik. Volgens het Amerikaanse Hoge Rechtshof wordt de 57-jarige ter dood veroordeelde... daarmee gediscrimineerd op basis van religie. Pas als er een monnik bij kan zijn mag de executie doorgaan. De man zit vast voor gewelddadige overvallen. Raymond van Barneveld wil per direct stoppen met darten... zei hij vlak na een pijnlijke nederlaag tegen Michael van Gerwen... in Ahoy gisteravond. Van Gerwen won met 7-1. De 51-jarige van Barneveld zou eigenlijk pas eind dit jaar afscheid nemen. Zijn manager verwacht dat Van Barneveld terugkomt van het besluit om nu al te stoppen. Volgens hem was het een eerste emotionele reactie van de darter op de nederlaag. Het weer nog lokaal kan het mistig zijn, vooral in de westelijke helft van het land. Vanochtend is het eerst grijs, maar in de loop van de dag laat de zon zich zien. Het wordt 14 tot lokaal 17 graden en er staat maar weinig wind.